Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet heeft nog geen reactie op de conclusies van de Kamercommissie over de toeslagenaffaire. In het Katshuis werd vandaag urenlang gesproken over het snoeiharde rapport. Premier Rutte noemt het een goed overleg, maar uitkomsten zijn er nog niet. In het rapport werd onder meer geconcludeerd dat tijdens de affaire de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Deze maand nog wil het kabinet met een reactie komen en erover debatteren met de Tweede Kamer. Bij de aanval van jihadisten op twee dorpen in Niger zijn gisteren zeker 100 doden gevallen, zeggen de autoriteiten. Het zijn er twee keer zoveel als eerst werd gemeld. De aanvallers sloegen op hetzelfde moment toe in de dorpen, die vlak bij de grens met Mali liggen. Het is niet duidelijk welke terreurgroep verantwoordelijk is voor het bloedbad. De president van Niger noemt het een laffe en barbaarse daad. Ook de huisartsen worden met voorrang gevaccineerd. Er is met het ministerie van Volksgezondheid afgesproken... dat ze de eerste groep zijn die het Moderna-vaccin krijgt. Het gaat, gaat om verreweg de meeste huisartsen die voorrang krijgen. Alleen zwangere artsen en artsen die geen contact hebben met coronapatiënten... zijn uitgezonderd. Het Moderna-vaccin moet binnen de Europese Unie nog wel worden goedgekeurd. Waarschijnlijk gebeurt dat komende week. Het vaccinatieprogramma in Spanje verloopt langzamer dan gepland, melden Spaanse media. In Madrid is nog maar zo'n 6% ingeënt van de mensen die deze periode een vaccin zouden krijgen. Volgens de deelstaten komt de vertraging door logistieke problemen. De Spaanse regering wil voor het eind van de zomer 70% van alle inwoners vaccineren. Maar volgens experts is het door de vertraging onzeker of dat gaat lukken. Het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en vanuit het oosten lichte regen. In Zuid-Limburg en op de Veluwe is er kans op natte sneeuw. Morgen grijs, regenachtig en waterkoud. Het wordt een graad of 2. De dagen erna wat meer zon en in de nacht vaker vorst. Dit was het NOS Journaal.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 Shakira. Eh, esa latina está rica. I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you when I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, for real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Hot. y off the mira. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you're looking for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica así. Oye, mami, estoy buscando una shock me. Your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm liking what I see. Muévelo, muévelo, muévelo, I see. Yo quiero una mujer, una princesa no tiene poderes. A chick with no boundaries, that's that for what it. When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, si eso es. So they tell me that you're looking for a Latinas. Shock, shock, shock it up. Shock, shock, shock it up. I like Latinas, ones who look like Selena. Shake a bunda like Anita. Morenas, that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana.